Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die jaren zelfdodingspoeder verkocht krijgt straf. Alex S. uit Eindhoven haalde het zelfdodingsmiddel voor zichzelf in huis... en begon een handeltje toen hij ontdekte hoe makkelijk het bestellen ging... en hoeveel vraag naar was, zegt verslaggever Simone Tukker. Dat ging dan ja, zo in zijn werk dat mensen hem konden mailen eh, voor een paar tientjes. Geld moesten overmaken en vervolgens maakte hij eh, het pakketje in orde... en ontvingen zij eh, dat middel. Hij deed dat vanuit zijn eigen overtuiging dat je het recht moet hebben op zelfbeschikking... ook als het gaat om het beëindigen van je eigen leven. Dik duizend klanten ontvingen een pakket met het middel. Zoiets is pas illegaal als het wordt gebruikt voor zelfdoding. En dat gebeurde bij 10 mensen. Alex S. krijgt een celstraf van twee jaar... maar komt binnenkort al vrij omdat hij lang in voorarrest heeft gezeten. Denk jij aan zelfdoding of ken je iemand die dat doet? Praten helpt en dat kan anoniem via 113.nl. Dag 1 van de Vierdaagse zit erop, met ruim 43.000 mensen aan de wandel. Mijn collega Suus doet ook mee en vertelt hoe het ging. We hadden de tempo er flink in. Nou, ergens rond half drie was ik al binnen. Het was hartstikke mooi weer. En ik lig inmiddels lekker met mijn benen omhoog op de bank. Er zijn wat nieuwe spelregels dit jaar. Zo rijdt er een safety car voorop om te voorkomen dat de wandelaars langs een kruising komen die nog niet is afgezet. Deze man kan dat niet echt waarderen. Veel te kinderachtig allemaal. Ze zouden het parcours controleren, niet de mensen. Nee. Hadden ze dat gezegd op het journaal, dan waren ze eerlijk. Maar dat zijn ze niet. Nee. Dat zijn een stelletje leugenaars. En als je langs de safety car glipt, word je gedisqualificeerd. Ander nieuw ding is dat je voor het eerst aan zelf EHBO mag doen. Bijvoorbeeld als je met een blaar aankomt zetten. Dan moeten ze zelf hun voeten schoonmaken. je kan je voorstellen dat er dus leukoplast op de voet zit of eh, vette watten. En het is best wel fijn als dat er al af is gehaald voordat dat de wandelaar dus vervolgens naar het bedje begeleid wordt... waar de, eh, ja, de blaar onder handen wordt genomen. Zo kunnen wandelaars sneller worden geholpen. Dan naar de warmte. Hier valt het alles mee, maar in het zuiden van Europa is het niet te harde vandaag. Infernali. inferno. Helse temperaturen, dat zegt ze goed, vooral in Italië en Spanje. Op Mallorca kan het bijvoorbeeld 43 graden worden. Autoriteiten waarschuwen, door de hitte is het ook s'nachts niet lekker afkoelen... en dat vergroot de kans op bijvoorbeeld een hartaanval. Krijgen nog het weer. Het is op veel plekken zonnig, al komt er ook meer bewolking aan. Het is rond de 25 graden. Morgen wat meer wolken en gesputter en een paar graadjes koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken nog niet zo heel veel vertraging.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 Donald Trump verwacht dat hij binnenkort wordt aangeklaagd... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De oud-president heeft een brief gekregen van de speciaal aanklager... die de bestorming door Trump-aanhangers onderzoekt. Caroline van der Plas wordt zoals verwacht lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. Twee jaar geleden kwam ze in de Tweede Kamer met één zetel. In de laatste peilingwijzer staat de BBB op ruim 20 zetels. Een Amerikaan is de Noord-Koreaanse grens overgestoken... en wordt waarschijnlijk vastgehouden door Noord-Korea. De man was mee met een tour naar de gedemilitariseerde zone.